Ja, en daarmee is het nu helemaal rond en schrijft België geschiedenis. Voor het eerst een Vlaams nationalist, Bart de Wever, die ooit beloofde Vlaanderen onafhankelijk te maken. En nu dus premier wordt van alle Belgen. Het nieuwe Belgische kabinet is van plan meer te investeren in defensie en de gezondheidszorg. Deskundigen in België denken dat de samenwerking misschien niet zo lang stand houdt, omdat de partijen ver uit elkaar liggen. Kickbokser Badr Hari is op opnieuw opgepakt. Volgens de AD zit hij vast voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. De, de politie wil niet bevestigen dat hij het is... maar zegt wel dat er een man van 40 uit Amsterdam is aangehouden voor een mishandeling. Badr Hari is alles veroordeeld voor de mishandeling van een zakenman op een feest. Beveiligers krijgen steeds meer te maken met agressie. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de beveiligers regelmatig of zelfs elke dag te maken heeft met verbale of fysieke agressie. Beveiligingsbedrijven willen dat het kabinet ingrijpt. En een boer uit Winsum is zo'n grote fan van FC Groningen... dat hij al zijn kalfjes heeft vernoemd naar spelers uit de selectie... die vorig seizoen promoveerden naar de eredivisie. In totaal zijn het er 18. En er lopen nu al wat koeien die ooit ook werden vernoemd naar Groningen-spelers. Balk, Robben, Stan Larsen, Peppi. Alleen maar een leuk idee. We proberen een beetje 18 tot... Eh, ja, je weet nooit hoeveel kalfjes het worden uiteindelijk. Maar dus ik dacht van, nou ja, dat kan precies uh, een mooie selectie van eh, de promotieselectie zijn. Maar ze hebben geen trainer. Nee, ik, het was nog wel de bedoeling om Lukien eh, te vernoemen. Alleen de laatste zes kalfjes waren allemaal eh, stiertjes. Dus ja, eh, en die blijven niet. Hij heeft een van de spelers een DM gestuurd. hij zou het geweldig vinden als de selectie van Groningen langskomt om de kalfjes te ontmoeten. Maar de spelers hebben nog niks van zich laten horen. Het weer na een koude start warmt het vanmiddag op naar een graad of 5. Het is redelijk zonnig, alleen in het westen wat meer wolken. Morgen een mix van zon en wolken bij max 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het aantal gevallen van prostaatkanker steeg vorig jaar flink. Kickbokser Hari zit vast voor mishandeling van zijn ex-vriendin, meldt het AD. De politie wil alleen zeggen dat er een man van 40 voor mishandeling is opgepakt. Hari is eerder veroordeeld voor mishandeling van onder meer zakenman Koen Everink.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 Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen en de dochters en de zonen elke ochtend naast het bed.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 sneller dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn? Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat een kan slaan. wacht Something evolving.